ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De man die vorig jaar zijn vriendin doodde met 250 messteken... is veroordeeld tot 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De dader van 24 uit Zoetermeer heeft meerdere stoornissen... en had op dat moment een psychose. Daarom is er volgens de rechter geen sprake van moord, maar van doodslag. De rechtbank stelt vast dat het hier gaat om een levensdelict... dat qua geweld en gruwelijkheid tot de absolute buitencategorie behoort. Een vrouw van 22 jaar die kort daarvoor was bevallen van een zoontje... is haar recht op leven ontnomen door het grote aantal steek- en snijletsels... die de verdachte haar heeft toegebracht. Ja, vijf jaar cel en tbs dus voor de verdachte. De rechter zei daarbij dat hij snapt dat het voor de nabestaanden misschien voelt als een korte straf... maar volgens hem blijft de man hierdoor door tbs wel langer opgesloten. De meeste landen die waarschuwden voor een tsunami hebben hun waarschuwing nu afgezwakt of ingetrokken. Voor de golven werd gewaarschuwd naar een zware beving vannacht in de Stille Oceaan voor de kust van Rusland. die golven die komen wel aan land, maar zijn op de meeste plekken niet hoog genoeg om schade aan te richten. En in Groot-Brittannië wordt afscheid genomen van metal-icoon Ozzy Osbourne, die vorige week is overleden. Zometeen begint er een afscheidstoet in Birmingham, waar Ozzy is opgegroeid. Je hoort onze correspondent Fleur Laansbach. Straten zijn al afgezet, er staan mensen klaar om al te beginnen met die afscheidstoet. En er lopen artiesten mee met instrumenten. Sommige mensen zijn verkleed als de familie Osborne en hebben tekeningen mee of herinneringen mee. En die processie die trekt richting de Black Sabbath brug en het bijbehorende bankje. En die brug die is de afgelopen dagen uitgegroeid tot een herdenkingsplek voor de fans. En daar ligt een zee aan bloemen. Ozzy Osbourne was 76 jaar. Het weer dan nog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Tussendoor is er nog kans op een licht buitje bij een graad of 22. Morgen een stuk grijzer met ook meer kans op buien. Het wordt dan maximaal 22 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Dat komt door een kapotte auto bij knooppunt Kooimeer. De rechterrijstok is daar dicht en dat kost je 10 minuten.